Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de negen vrouwen heeft tijdens haar studie seks tegen haar wil. Amnesty International liet er onderzoek naar doen onder meer dan duizend studenten. Maar ook kwamen ze erachter dat een derde van de vrouwen te maken kreeg met ongewenste seksuele handelingen... zoals aanraken, zoenen of betasten. Meestal is de dader iemand die ze kennen... Van de studenten doet maar een heel klein deel een melding bij de vertrouwenspersoon op hun opleiding. Maar een fractie van de slachtoffers meldt dit bij een vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling. Terwijl toch zeker twee derde nadien problemen ervaart, eh, zoals concentratie op de studie. De meeste studenten weten niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Amnesty hoopt dan ook dat scholen daarmee aan de slag gaan. Misschien moeten sommige scholieren langer met klamme handjes afwachten of ze geslaagd zijn. Twaalf scholen hebben van PostNL gehoord dat de examenpost is vertraagd. Ook zijn er stapels examens kwijtgeraakt. Flink balen vindt scholierenclub Lax. je moet je wellicht voorstellen dat er afgelopen weken diverse leerlingen op Mallorca zaten... omdat ze echt ervan uit waren gegaan dat ze nu klaar waren. Eh, wellicht nog een herkansing, maar dat ze zich er helemaal niet op hebben ingesteld... Eh, om één of, of meerdere vakken nogmaals te doen. PostNL zoekt naar het verdwenen spul als de examens niet boven tafel komen, moeten wel scholieren een herexamen doen. En steeds meer straten en huizen in ons land kleuren oranje. Nog een paar dagen en dan moet oranje voor het eerst aan de bak op het EK. In deze straat in Den Haag zijn ze helemaal losgegaan en hebben ze alles uit de kast gehaald. Het hangt echt van alles. We tot een halve fiets, een caravan eh, ja, we hebben een paar duizend vierkante meter eh, baaszeilen, 29 eh, kilometer vlaggetjes, t-shirtjes. ja, wat hangt er niet? Al maakt de brandweer in Flevoland zich wel zorgen over de veiligheid. Met vlaggetjes moet je al uitkijken. Het kan nog zijn dat de brand in plastic is. Maar is dat het niet, ja, dan zal het heel snel gaan branden, gaan druppelen. Het valt op de hoofden van de mensen, zeker in de binnenomgeving. Plus dat het plastic doorbrandt en vervolgens dus eigenlijk overal naar beneden komt waar we dat niet willen. Koop dus brandwerende vlaggetjes of een spray die je versiering minder brandbaar maakt. Zondag moet Oranje voor het eerst aan de bak op TK.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 Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je vertraging. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer. En dan kost je een klein kwartiertje extra. Dat heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. can't control. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. We are believers. falling through the dark. Told me to be someone that I like instead of being someone But I know when I'm done hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was een intensief coronajaar voor verpleegkundigen, artsen en verzorgenden. Een meerderheid heeft er nog last van, blijkt uit een peiling. Beroepsverenigingen vinden dat de werkdruk omlaag moet om burn-outs te voorkomen. Als er na corona nog net zoveel wordt thuisgewerkt als nu... worden jongeren daarvan de dupe. Dat zegt een onderzoeker van de VU Amsterdam. Mensen die net hun loopbaan zijn begonnen willen meer contact en ook nog meer leren. Iets wat thuis minder goed kan. In heel Europa stijgt de prijs van karton met 30 tot 65 procent. Dat komt doordat er steeds meer pakketjes worden besteld.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 We fight. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. like the sun. Like the sun. make it feel Zandvoort en Zomerhits.